Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kleding, benzine, boodschappen, dingen blijven maar duurder worden. De prijzen waren vorige maand 3,4% hoger dan in oktober vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het de hoogste inflatie in bijna 20 jaar. Dat merkt iedereen in de portemonnee. Ja, cosmetica, dus make-up doekjes, shampoo, dat soort dingetjes. Bijvoorbeeld, ik heb 40 eh, euro. Ik denk die... Eh, daar hou ik wel geld van over, maar dat is niet zo. Het wordt maar duurder en duurder en eh, je krijgt er niks bij. Ook buiten Nederland stijgen de prijzen flink. In de eurolanden was de inflatie in oktober gemiddeld 4,1 procent. Het leek amateurclubs al erg ingewikkeld buiten controleren op de coronapas. Het sportpark heeft dus eh, vier ingangen. Dit is de hoofdingang. Nou, dat is eh, niet te doen. We hebben zeven ingangen. Dus ja, dat is gewoon niet te doen. We hebben hier op het complex eh, verschillende ingangen. dat wordt natuurlijk een erg lastige situatie. Maar het kabinetsplan gaat in de shredder. De Tweede Kamer ziet het ook niet zitten. De rest van de dinsdag aangekondigde maatregelen gaat wel door. Nieuwe maatregelen betekent ook weer meer mensen die een prikafspraak maken, heeft het AD uitgezocht. Gisteren hebben 17.000 mensen bij de GGD een vaccinatie aangevraagd. Op een normale dag zijn dat er zo'n 10.000. En in Nederland wordt nog gekeken of kwetsbare kinderen onder de 12 jaar kunnen worden gevaccineerd. In Amerika zijn ze al een stap verder. Daar zijn de eerste prikken bij kinderen tussen de 5 en de 11 jaar al gezet. Ook dit jongetje van 9 heeft hem gehad, terwijl hij in de tussentijd twee therapiehonden mocht aaien. Dat gaat hij zijn vriendjes vertellen. I'm going to tell them that I got my vaccine. I got to play with Bailey en Pluto. I got to feed them treats. De kinderen krijgen het Pfizer-vaccin en dan een derde van de hoeveelheid die volwassenen krijgen. Het weer kan erg mistig zijn en die mist lost ook maar langzaam op. De zon komt er niet echt aan te pas vandaag. In het westen kan een bui vallen en het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In Noord-Holland staat dan wel een dozijn files, maar de vertragingen vallen op zich wel mee. De A1 richting Amsterdam tussen Muiden en Diemen Noord net geen 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Amsterdam voor het knooppunt Amstel 5 minuten extra. A27 Almere Utrecht ook 5 minuten vertraging bij Eemnes. En de N99 van Den Helder naar Den Oever is bij Annapolona nog steeds dicht vanwege een technisch probleem aan de Balgzandbrug. En tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed.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 This is the real thing. This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies. It's been too long. No more living in chains. No, I don't give a damn what the people say.